Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie in de Belgische stad Mechelen ontkent dat een rapport... over de mogelijke schuilplaats van terreurverdachte Salah Abdeslam... maandenlang in een la is blijven liggen. Volgens korpschef Bogaert klopt een bericht daarover van de Gazet van Antwerpen niet. De krant schreef dat de politie van Mechelen kort na de aanslagen van 13 november in Parijs een tip kreeg dat een neef van Abdeslam sterk aan het radicaliseren zou zijn. Die neef woonde in het pand in Molenbeek waar Abdeslam een week geleden werd aangehouden. De korpschef ontkent dat Abdeslam, zijn neef en het adres in Molenbeek in het rapport worden genoemd. De arrestatie van gisteravond in Parijs houdt verband met de aanslagen in de stad in november. De man die is gearresteerd in een voorstad had banden met Abdelhamid Abaoud. Die wordt gezien als de coördinator van de Parijse aanslagen. Abaoud werd vlak na de aanslagen gedood bij een politieactie in Saint-Denis. Met de arrestatie van gisteren is volgens de Franse regering een nieuwe aanslag voorkomen. De VS gaat niet in op een verzoek van de vader van een MH17-slachtoffer... om satellietbeelden van de rampvlucht aan de internationale onderzoeksteams te geven. Minister Kerry heeft de vader in een brief geschreven... dat de Amerikaanse regering alles zal blijven doen om het recht zijn loop te laten hebben... maar over het verzoek schrijft de minister niets. De vader van het slachtoffer, dat zowel een Nederlands als een Amerikaans paspoort had... is teleurgesteld dat Kerry daar niet op ingaat. Het Amsterdam Museum heeft een condolianceregister voor de overleden Johan Cruijff geopend. In de schuttersgalerij van het museum, die vrij toegankelijk is, is ook de gouden bal uit 1974 te zien, die Cruijff toen won. En er is een fotoportret van Paul Huff. Het register is het hele paasweekend open. In de Amsterdam Arena ligt vanaf morgen een condolianceregister. De gemeente Amsterdam bekijkt of het stadion kan worden omgedoopt in de Johan Cruijff Arena. Het weer bewolkt, flink wat regen.